Femke Woldhuis met het NOS-journaal. Sta meer laten controleren aan de grens. Dat zei hij tijdens het spoeddebat over de toename van asielzoekers. Nu al patrouilleren teams van de marechaussee incidenteel vlak achter de grens. Hij wees er wel op dat de teams niet kunnen voorkomen dat asielzoekers Nederland binnenkomen. Bij het ministerie van Defensie zijn mogelijk grote problemen bij de ICT. Minister Hennis laat een onafhankelijk onderzoek doen naar de automatisering... na signalen over problemen. Sinds 2005 probeert Defensie alle logistieke processen te automatiseren... maar keer op keer zijn er tegenvallers. Nog voor de zomer moet het onderzoek klaar zijn. Alle bewoners van verzorgingshuis Dennenrust in Wageningen mogen er blijven wonen. De gemeente laat niemand gedwongen verhuizen. Afgelopen dagen ontstond er ophef omdat 30 ouderen volgens de gemeente weg moeten. Ze zouden volgens de nieuwe regels in te goede gezondheid zijn om er te blijven. Google-gebruikers in Duitsland kunnen binnen twee weken een verzoek indienen om zoekresultaten weg te laten halen, meldt de Wall Street Journal. Google komt daarmee tegemoet aan de uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Dat bepaalde dat gevoelige zoekresultaten in bepaalde gevallen gewist moeten worden. Een van de zes beoogd wethouders in Rotterdam heeft niet genoeg steun gekregen van de gemeenteraad. Het gaat om Ingeborg Hoogveld van Leefbaar Rotterdam. De raad hield de benoeming tegen uit vrees voor belangenverstrengeling. Ze is de vrouw van topambtenaar en oud-wethouder Marco Pastors. Excelsior heeft een grote stap gezet richting terugkeer naar de eredivisie. De Rotterdamse club won het eerste duel met RKC Waalwijk met 2-0. Sparta en FC Dordrecht eindigden in een gelijkspel 2-2. En in de strijd om Europees voetbal hebben AZ en Groningen de eerste wedstrijd met 0-0 gelijk gespeeld.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 is allemaal waar. Ik hoop dat u net zo geniet als ik. Die mooie verzoekjes, Karin Kok, weet het. Karin, zullen we dat dan maar eh, bezegelen met een kus? Zullen we dat doen? Komt-ie hoor. Met me dat afgezoend, Karin. Sealed with a Kiss, dat was eh, Jason Donovan trouwens. Ja, kan hij ook niks aan doen. Maar hij zingt wel heel mooi. En we horen steeds minder van hem. Ik weet niet hoe dat komt eigenlijk, maar goed. Eh, ik wil in ieder geval oud met je worden.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 I wanna be looking in your eyes. I wanna be there. Sharing everything you do. I wanna grow old with you. A thousand miles between us now. It causes me to wonder how I love tonight Fix our wrists, our wrists right all along. The time we spend apart will make our love go stronger. But it hurts so bad I can't take it anymore. Dat was eh, Westlife met I Wanna Grow Old With You. Een heel bijzonder eh, eh, verzoekje nu. En dat kreeg, ik aangeboden.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 dan stuur ik gewoon eh, eh, een paar mensen bij je naar binnen... die je kunnen laten lachen. Send in the Clowns. Prachtige vertolking door Olivia Newton-John. Don't you love farce? My fault, I fear. I thought. What a cliche. Isn't it rich? Isn't it queer? Voor alle mensen die een klein beetje uh, triest zijn... heb ik wat clownjes naar binnen gestuurd. Ik hoop dat u daarvan opkikert, luisteraars. Dan kunt u zichzelf gewoon weer eh, herwinnen, zoals dat heet. Nou, daar heb ik dan weer hulp bij gezocht. Of voorgezocht bij Nick en Simon. ook wel af, wordt het nog beter. Je bent nieuwsgierig, maar je wilt het niet weten. Alles gaat heel even niet volgens plan. Het spel de liefde speel je echt met z'n tweeën. Het is zo simpel, je moet geen hebben we ons weer helemaal herwonnen. Daybreak over the ocean. Moonlight still on the sea. Daybreak over the ocean bij ZFM's antwoord Live tussen app en vloed. We gaan weer genieten van de mooiste bellers met Charles Duif. Venus from my side. Ja, dat is het eh, geluid van de Beach Boys. Die ga ik straks ook draaien. Maar eerst eh, speciaal voor Bengeltje. Nou, Bengeltje, als je luistert, dan weet je heel goed eh, wie je bent. Zelf, toch? Het zal wel een bijnaam zijn voor je, Bengeltje. Maar jij krijgt een hele mooie plaat aangeboden namens Karin. En She Loves You With All Her Heart. Althans, dat is de titel van het nummer. Wordt gezongen door Sarah Evans. can hear you whisper Sarah Evans was dat, met eh, dat prachtige liedje dat uh, daarover gaat... dat als je iemand lief hebt, dan moet je dat ook met heel je hart doen natuurlijk. Nou, daar zong ze over. Ik heb net al iets van fluitist Paul Smithuis gedraaid.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 Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. zit in honderdduizend vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam. Ik heb je lief heb je lief, ik heb je lief, wat moet ik zonder jou? Het zijn vier hele kleine woordjes, en al maakt je dat een beetje bang. Ik heb je lief, vierjarige tijden lang. als jij opstaat. Of na een zomerse bui. Ik word al week bij de gedachte. Jij die loopt in mijn lievelingstrui. Het is mijn hand die jij plots vastpakt. Als ik dommig naast jou fiets. komt ook, dat is nou het gekke. Zelfs door helemaal niets. Ik heb je Ik heb je lief, ik heb je lief, wat moet ik zonder jou? Zijn vier hele kleine woordjes, en al maakt je dat een beetje bang. Ik heb je lief, veertien bloemenkorzo's lang. Ik proef het tijdens ons of als je plots ik zie het in vallende sterren, na heftig vrijen in de nacht. Het is niet tinteling, dat briesje maakt jou helemaal voor mij. Ik denk als ik jou zo zie lopen, God, er gaat een engeltje voor mij. Ik heb je lief, ik heb je lief. Ik heb je lief, wat moet ik zonder jou? Zij vier hele kleine tussen app en vloed bij ZFM Zandvoort. Op de donderdagavond tussen 10 en 12 uur live gepresenteerd door Sharon Duif. Ja, en ik kreeg net een, eh, een plaat aangeboden van eh, Marius van Buringen. You've Got a Friend. Dat is een paar nummers terug. En eh, op hetzelfde moment vroeg Karin die plaat ook aan van voor mij. Nou Karin, en je hebt een andere mooie voor me uitgezocht. Hartelijk dank daarvoor. Die gaan we ook draaien. I'll Be Your Friend van Michael W. Smith. Nou, bijna dezelfde titel. Maar dan wel een ander nummer. So many memories and so many miles. The road that stretches behind us. We've had some laughter and our share of tears. had ze aan u beloofd. De heer in Beach Boys. Ik ben even naar de kust gelopen, even naar het strand gelopen. Ik heb ze gewoon van het strand afgeplukt. Nou, daar komen ze. Daybreak over the ocean. Daybreak over the ocean Moonlight still on the sea the wave's gentle motion. Bring my babe, my baby back to me, and the star that sprinkles the morning. Venus fades from my side. Will my love be returning? Like the sun to brighten up my life, and as day breaks over the still on the sea. I pray the waves gentle together, never to depart. And as long as there is an ocean, long as stars are to shine, baby, you will always have my devotion. I'll love you, pretty baby, till the end of time. And as day breaks over the ocean. Over the Ocean, The Beach Boys. Ja, ik heb één nummer eh, van David die, Nee, niet van Eva Cassidy, zo moet ik het zeggen. David die bestaat ook. Nee, Eva die heb ik voor uur gedraaid. Dat was eh, Imagine van John Lennon. En er is één heel bijzonder nummer van eh, Eva Eva die wat ik zo mooi vind en wat ik echt graag op wil dragen aan mensen eh, die eh, belangrijk eh, zijn in mijn leven. En daar heb ik het over Marius Lidwin. En ook Onno. Allemaal mensen die... ja, allemaal maatjes van me, zeg maar. En ik heb één lied wat ik, waar ik kippenvel van krijg. En dat draag ik speciaal aan jullie allemaal op. You Take My Bread Away. Eva Cassidy. Het mooiste nummer van de cd vind ik zelf. Sometimes it amazes me How strong the power that you take. mooiste Samen met Songbird natuurlijk een Fields of Gold. Dan heb ik het over Eva Cassidy. Ik draai En speciaal voor Lidwien, voor Marius en voor Onno. En nog eentje voor Onno, want die heeft ook gevraagd om, eh, om de Carpenters. Nou, daar ben ik ook liefhebbers van. Maar dan komt hij. like me, they long to be close to you. Why do stars? like me. They long to be close to you, just like me. They long to be close to you. het luisteren allemaal. Tussen app en vloed. Donderdagavond live, gepresenteerd door Charles Duif. ik moet alweer afscheid nemen.